Dan het wel met het NOS-journaal. De nieuwe buitenlandschef van de Europese Unie, de Italiaanse Federica Mogherini, heeft in haar eerste interview onomwonden kritiek geleverd op de Russische president Poetin. Het Oekraïnebeleid van Rusland heeft geleid tot economische sancties waarmee de president zijn eigen bevolking dupeert, zegt Mogherini. Voor haar benoeming gold ze onder critici nog als pro-Russisch. In een Italiaanse krant zegt Mogherini, die tot nu toe minister van Buitenlandse Zaken was, dat Poetin een onbetrouwbare gesprekspartner is gebleken, omdat is een belofte over oplossing van de crisis in Oekraïne niet nakomt. De politie heeft gisteren in Nieuw-Beerta in Groningen een Tilburger bevrijd die sinds een paar dagen geleden was ontvoerd. De man van 51 werd sinds donderdag vastgehouden en zijn ontvoerders vroegen losgeld. Toen ze met hun slachtoffer in een auto zaten werden ze overmeesterd door een arrestatieteam. Drie verdachten zijn opgepakt. De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met een ruzie in het criminele circuit. De NS en ProRail krijgen hogere boetes als ze twee jaar op rij niet goed presteren. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. Zo moet de NS een half miljoen euro gaan betalen als de treinen niet of niet op tijd rijden. Die boete loopt op als het voor de tweede of derde keer gebeurt. Het geld moet volgens Mansveld terug naar de reizigers. Daarnaast wil de staatssecretaris dat de NS en ProRail met een goed werkend klachtenloket komen. Duitsland heeft voor het eerst sinds 1991 een begrotingsoverschot. Doordat steeds meer Duitsers werk hebben en dus belasting betalen... groeide de economie in de eerste drie maanden flink... en is er een overschot van 16 miljard euro. Duitsland is de grootste en sterkste economie van de Europese Unie. Het weer, zonnige periode, maar ook een paar wolkenvelden. Het is een graad of 20. Vanavond en morgen kan in het noordoosten en zuidwesten wat regen vallen.